12 uur. Gert het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijkhoff denkt dat hij sneller tot een akkoord kan komen met gemeenten over voorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij zegt dat in een reactie op een uitspraak van de Raad van State. Het kabinet wil de opvang beperken tot zes plekken in Nederland en wil voorwaarden stellen aan de opvang. De Raad van State maakte vanochtend bekend dat de bed, bad en broodopvang mag worden geweigerd als een afgewezen vluchteling niet wil meewerken aan zijn vertrek. De MBO-raad heeft kritiek op het plan van minister Bussemaker om MBO-scholen met meer dan 5000 leerlingen wettelijk te verplichten om zich op te splitsen. De raad denkt dat de minister zich te veel laat leiden door beeldvorming. Volgens de MBO-raad zitten er gemiddeld op een locatie van een instelling 700 leerlingen en zijn de scholen helemaal niet groot. Minister Bussemaker wil kleinere MBO-scholen waar docenten iedereen bij naam kennen. Er komt voorlopig geen extra geld voor veiligheid en justitie. Vorige week trok het kabinet 250 miljoen euro extra uit voor het ministerie... en minister van de Steur is niet van plan om dat bedrag verder te verhogen. De oppositie vraagt al maanden om meer geld voor veiligheid en justitie... en vindt ook dat er nog steeds gaten in de begroting zitten. Steeds meer 50-plussers vinden werk. In de eerste 10 maanden van dit jaar hebben ruim 57.000 mensen... van 50 jaar of ouder een nieuwe baan gevonden. Volgens het UWV e is dat bijna 6% meer dan in 2014 en 40% meer dan in 2013. Ruim 200.000 50-plussers hebben een WW-uitkering en dat aantal is stabiel gebleven. Het gaat steeds beter met de bouwsector. In het derde kwartaal was de omzet in de bouw 7% hoger dan een jaar geleden en waren er veel minder faillissementen. In het derde kwartaal gingen 154 bouwbedrijven failliet, het laagste aantal sinds begin 2009. En de omzet neemt nu al een jaar elk kwartaal toe. Het weer periode met zon en wolkenvelden, vooral in de kustprovincies en het noorden van het land nog een enkele bui.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 Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Ja, De dik voor elkaar show. Ja, leuk. ja. Het is, weer dikke, dikke pret, hoor. <laughs> Ja. Goedemiddag allemaal. Ja, ook een goedemiddag. En, eh, Het is donderdag, het is vandaag 26 november. We gaan weer even lekker lunchen met elkaar. Ja, mijn eerste liefde is jarig vandaag. Of je Oh, gefeliciteerd. Ja, oh. <laughs> Hoe lang heb je je piano nou al? Nee, het is niet mijn piano. Nee, was je piano niet je eerste liefde? Nee. Oh ja, ah. ja, ja. dat wel. Eh. <laughs> nou ja, het is wel weer erg pech, dol. <laughs> Dames en heren, dit is Dolly de Pienik, de vrouw die het altijd te ver zoekt. En, ehm, we zijn er weer. En uh, Ruud Jansen, die gewoon zijn eerste liefde eigenlijk gewoon even vergeet. Maar goed, je eerste liefde is jarig vandaag. Nou, Gefeliciteerd. Ja, toen was ik 16. Dus dat is, ja, jaar. dat is 51 jaar geleden, joh. Jemig, dat je dat dan nog onthouden hebt, ik, weet, ik, weet niet eens of ze nog leeft. <laughs> maar goed, laten we er vanuit gaan van wel. Goed, eh, wat wou ik zeggen? Ehm, <laughs> Hij is verschrikkelijk, die man. Ja, wat wou je zeggen? Ik, het, ik heb ook een beetje de pest in haar Maar het maakt niet uit, dat laten we niet van de luisteraars merken. Nee, zo is het. Maar wat balen ze steken niks doen. Balen ze steken eh, We gaan gewoon door, we blijven <laughs> lachen. En goed, wat hebben we vandaag? Ja, vrijwilliger hebben we? een vrijwilliger? Nou, dat hoop ik, want de telefoon is stuk gegaan. Ik was met eh, Hella aan het praten erover en ze hoorde me niet meer. Oh. De telefoon is stuk. Onze telefoon? Ah, ja, de telefoon is stuk, ja. Onze telefoon? Ja. Oh, vandaar dat ik geen verbinding kan krijgen. Dat loopt toch ook via dat eh, gedoe daar? Nee, eh? ja, nee, maar zij hoort mij wel. Eh, nee, ik hoor haar wel, maar zij horen mij niet. Oh. Nee, maar goed, ga ik straks even met een andere telefoon proberen. Nou ja, joh. Ja. Vind ik goed. nou, zullen we maar muziek gaan draaien? Want, als, het, als het werkt. Ja, ja als het, werkt. <laughs> dat weet je maar nooit natuurlijk of het werkt. Ah. Nou, het werkt. Ik kijk het zit ons mee, eindelijk. Ja, nou ja, ik moet wel uit een andere computer draaien. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nee. We doen het gewoon. Dit is Dusty Springfield. Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along.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 could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed and tell preacher man. Dusty Springfield eh, verhuisde naar het Atlantic label. En kreeg daar eh, dus te maken met, eh, nou ja, dezelfde mensen die bijvoorbeeld ook Arita Franklin begeleiden. Son of a Preacher Man, dit is Thunderclap Newman. It only took my little fingers to blow you away. don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, Young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. But you can look in my eyes and you can count the you. Did you mean to tell me, but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. I want you toss some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it's said. you. The truth can't hurt you, it's just like the dark. It scares you reckless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you. I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do want you. I might as well be useless for all it means to you. I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I want you. I want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you. No one who wants you could want you more. I want you. I want you. I want you. Every night when I go off to bed and when I wake up, I want you. I'm gonna say it once again till I instill it. I'm going, going to feel this way until you kill it. I want you. I want you. I want you Nou, het is duidelijk wat hij wil. Ja, ik vraag me af eigenlijk. Hij wil je gewoon. <laughs> ik wil, ik wil, ik wil. Ja, hij wil je gewoon. Ja, ja. Ja. Nou ik heb het hem een eh, keer horen zeggen. Ja, nou, hij, de mooiste... wel, hij, heeft wel honderd keer gezegd. <laughs> dat hij je wil. Maar ik ben nogal traag van begrip, hè? Dat weet oh, dat is zo. Jij hebt het 200 keer nodig. Ja, ik, ja, dat moet heeft het altijd eerst even laten inwerken. Ja, dat is zo. Elvis Costello was dat prachtige 3-in-1. En eh, eh, de man die doorbrak in de jaren 70 met zijn band die Attractions. Natuurlijk, dat weten we allemaal. En dat had niemand verwacht, want hij zag er dus <laughs> nou niet bepaald uit als een popster. Met zo'n zo'n grote zwarte bril op. Het staat tegenwoordig weer, weer, eh, weer, mode trouwens. hè? En toen zei iedereen van, wat moet die man joh. Nou eh, als, je nou, naar, ja. als je nou zo'n blauwzoen kijkt bijvoorbeeld. Die heeft net zo'n bril op. Maar ja, dat is wel 40 jaar later. Eh, Elvis, Costello heette de man. En uh, heet de man nog steeds trouwens. <laughs> en die heeft heel wat mooie muziek achtergelaten. Onder andere een prachtige versie natuurlijk van het nummer van uh, Charles Navour She. Zijn versie is ook heel erg mooi trouwens. Ja. Eh, verder, ehm, nou ja, wat kennen we? Wat hebben we gehoord eigenlijk? Laten we dat eens even stellen. Nou, wat hebben we gehoord? We hebben gehoord eh, Watching the Detectives. we hebben gehoord Oliver Zoon. En we hebben natuurlijk gehoord I Want You. Wat mij betreft een van de mooiste platen ever. Wat? I Want You. Ja, voor die Oh, ik vind dat zo mooi. Ik vind dat ik vind dat zo'n geweldig nummer. Zo klein, maar zo groot. Ik zag je ook helemaal wegzwijmen. Oh man, oh ja, oh ja, ja, ja. Ja, daar heb je eh. me mee. Ja, ja. ik wist het. ik <laughs> denk, ik ga, Don, ik ga Dolly eens even hebben, dacht ik. <laughs> ik dacht gewoon, ik ga Dolly eens even hebben. Nou, en ik, ik roep Elvis Costello er even bij. Dat werkt altijd. Ja, dat werkt altijd. <laughs> Nou, heb ik het weer voor elkaar. Nou, oké. Okay. Muziek. Sam Smith. Oh, it's you. I know. You're the one I dream of. Look into my eyes. Tell me And. I'm shaking. Wish I had you near me now. Zo, nou op het laatste moment alles toch nog voor elkaar gekregen. Sam Smith en How Will I Know. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. De meneer heeft gelijk. Hier volgt het regionale nieuws van 26 november 2015. Moet weer even de bril opzetten natuurlijk. Was weer niet goed voorbereid. Daar komt hij. Een man is vanochtend uitgegleden op een dak van een woning aan de Eendrachtstraat in Haarlem. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De man gleed uit op het dak en kwam hierdoor op een ander dak van de buren terecht. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer aan dichtbij.nl. De brandweer heeft het slachtoffer naar beneden gehaald... en hierna werd de man afgevoerd naar het ziekenhuis. Op het traject Alkmaar-Haarlem vinden er veel veranderingen plaats. Alleen in de ochtendspits van Alkmaar naar Haarlem... en in de avondspits van Haarlem naar Alkmaar... blijven er twee rechtstreekse, rechtstreekse intercities per uur rijden. Deze intercities stoppen straks alleen op station Beverwijk... en niet meer op de tussengelegen stations Heilo, Castricum en Uitgeest. De Voedselbank in Haarlem heeft deze week tassen met overbodig voedsel ontvangen... van de vluchtelingen die worden opgevangen in de koepel in Haarlem. De vluchtelingen krijgen voldoende voedsel van het COA... en houden zelfs af en toe eten over. Zonder om de restanten weg te gooien natuurlijk. En volgens de islam mag je als gelovige alleen eten nemen waar je genoeg aan hebt. Wat over is gaat naar de armen. Toen de mannen hoorden van de vrijwilligers dat arme Haarlemse kinderen eten krijgen via de voedselbank, wisten ze wat hen te doen stond. De voedselbank ontving kratten en tassen met overgebleven voedsel, waaronder boter, melk, suiker, zout, koffie en broodbeleg. Zandvoort Noord heeft er een nieuwe wijkagent bij, Olaf Mirande. En uh, eh, Olaf citeert... Als wijkagent ben ik voornamelijk op mijn fiets in de wijk te vinden... en hij wil graag aanspreekbaar zijn voor de mensen in de wijk... want zij weten als geen ander wat er speelt en leeft. Als u de wijkagent wilt spreken, kan dat op het politiebureau of bij u thuis. Het overlastspreekuur dat plaatsvindt in de evenweken van 3 tot 4 uur... samen met de KEI, buurtbemiddeling en de gemeente... blijft in de huidige vorm bestaan maar eh, als u, eh, sinds oktober is er geen spreekuur meer met de wijkagent in Pluspunt. In plaats daarvan werkt hij op afspraak. Vanaf eind november zijn 79 parkeerautomaten in de Zandvoortse straten vernieuwd. De oude automaten waren aan vervanging toe. De parkeerautomaten zijn geschikt voor betaling met PIN, creditcard... en bij een groot deel blijft muntbetaling mogelijk. Ook zijn ze geschikt voor belparkeren. Gezien het grote aantal buitenlandse bezoekers is de automaat in vier talen beschikbaar. In Nederlands, Duits, Engels en Frans. Met de vervanging, ombouw en modernisering van de parkeerautomaten op straat... zet de gemeente verdere stappen richting het digitaliseren van parkeren in Zandvoort. De nieuwe parkeerautomaten hebben een touchscreen en bovenop de automaten is het zonenummer weergegeven voor het betalen met de mobiele telefoon, het zogenaamde belparkeren.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 Het blijft droog en de zwakke wind draait naar zuidwest en neemt langzaam weer in kracht toe. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 6 graden. Morgen schijnt in de ochtend nog af en toe de zon... maar in de middag neemt de bewolking toe... en later op de middag gaat het regenen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig over land... en krachtig tot hard aan zee... De windkracht 5 tot 7 en de temperatuur gaat stijgen naar een graad of 9. En dat was dan ook het weerbericht volgens Rico Schreuder. was het weer. Het liedje van de zon. natuurlijk. Eh, het liedje van de Sidekick of zoiets. Even wachten jullie. Kom op nou, doe eens even, eh, doe eens even normaal joh. Kom hier een beetje er tussendoor te blaren. Ik wil gewoon even weten, ik wil gewoon eventjes weten eh, waarom dit nummer. Um, Want het nou, was jouw voorkeur, het was het liedje van de Sidekick. Dus ik wil even weten waarom dit nummer. Waarom? Nou, omdat in de tijd dat de trams ja, waanzinnig populair waren... traden ze regelmatig hier in Zandvoort ook op. En eh, wij zijn hele dikke maatjes geworden toen. Oh ja? Ja. Ja, oh. ik was hele goede vriendjes met de trams. En, eh, met alle vijf? Ja, met de groep gewoon. Groep <laughs> nee, dat kwam er niet bij kijken. Ik was nog oh. heel jong natuurlijk, maar ik oh. was... Ze moesten altijd om mij lachen, want wat was ik toen? Een jaar of 13, 14. En ik was natuurlijk, ik, ik had geen chaîne. Ik was behoorlijk uh, brutaal en van de tongriem gesneden. Dus ze moesten altijd vreselijk om mij lachen. Ja. En ja, ik, ik eh, er waren dan ook vriendinnen van mij, die, eh, eh, ja, die hadden wel wat met ze. Maar die waren ook weer wat ouder dan ik. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar ik zal nooit vergeten. Ik, we waren een keer bij de Blue Note en dan hadden ze een concert. En toen zagen ze me staan in het publiek. En toen zeiden ze, kom op. En toen heb ik dus het hele... Ehm, de, het, hele concert op het podium gestaan. En staan dansen met ze en, en bumpen. En, nou, daar heb ik best wel wat vriendinnen mee verloren toen, hoor. Als, 13, als <laughs> Als 13-jarige? Mag jij nou in dan? 14 jaar. Ja, ik zag er hartstikke oud uit voor mij. Oh. dat is wel veranderd nu. Je bent nu veel jonger. Ziet er nu veel jonger uit. Ach, god, man, wat een mag het bakje even door? Ja, mag het bakje even jongen, door. Nou, Oké dan. Nou, dat was eh? daarom, daarom de trams. Ja. Dit zijn de Common Limits. That part. dan uh, eh, That's Part, een nummer van de Common Limits. En dit zijn Jack and the Weatherman. Misschien herinnert u zich nog, we hebben ze een keer in de studio gehad hier bij uh, Door. En het heet Brother. En het is mooi. chosen this or has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Do these questions even bother you? Brother it look much easier than it seems. Only you know what it truly means. My dear brother, you can see it the way I do. Can't seem to realize the truth. You made it and I'm so damn proud of you Brother, I've seen you fight your battles one by one I've seen you claim your place under and it's good to see or has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Just know that I am so damn proud of you. Oh, sorry. <clears throat> ja, dat is wel erg mooi dit, hè? Mm -hmm. Zeker ja. weten. Jack and the Weatherman. En dat nummer dat heette uh, Brother. Dit is Lagrange. Of Lagrange, net hoe je het noemen wil. Take the time. But the shack outside the game. CZ Top. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh? was Albert-Jan ging uit zijn dak eh, bij deze prachtplaat van, eh, van niemand minder dan ZZ eh, Top en het Let Grange. Wat een lekker nummer gewoon, ja. Nou, we gaan gewoon door. we hebben er nog eentje voor het NOS Journaal van 1 uur. En dan is het alweer klaar. Het eerste uur tenminste. Dat, uh, nou, we gaan even door. Wat gaan we ook weer doen? Oh ja, ik heb er nog één. Ja, een hele mooie. Welke is dit? Oh. Waiting on your love. Hoor je dat, Dolly? Ik luister. Ja, ja. I said you're sometimes ook iets misgaat, gaat ook alles mis. Ja, echt wel. End of the Day heette het nummer natuurlijk. En het was van Direction helemaal niet Waiting on Your Love. Want die komt gewoon nog, die eh, later. Maar dit was eh, gewoon eh, lekker eventjes The End of the Day. Eerste uur zit er alweer op van Zandvoort Lunch op deze donderdag de 26 november. En ik ga u nog even aansporen om te stemmen op de vinyljaar uh, eh, eindejaars top 40. Kan via de CFM app. Eh, kijk in de keuzelijst, stel uw eigen top 5 daaruit samen. En het komt allemaal goed.